Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Oud-president Trump mag echt nooit meer terugkomen op Twitter. Zijn account werd begin dit jaar verwijderd nadat aanhangers van Trump het kapitool hadden bestormd. Veel mensen vinden dat de president hen had opgehitst. Ook nu Trump geen president meer is, is hij dus niet meer welkom op Twitter, zegt een topman van het bedrijf. platform, platform. commentator, CFO, Ja, volgens Twitter heeft hij nou eenmaal de regels overtreden en dan ben je dus niet meer welkom. Die regel geldt voor iedereen, oud-president of niet. Medicijnfabrikant AstraZeneca wil gaan samenwerken met een concurrent uit Duitsland. Op die manier zouden, zouden er dit jaar nog meer coronavaccins kunnen worden gemaakt. Als het goed gaat willen ze ook samen investeren in nieuwe fabrieken... waar elke maand tientallen miljoenen doses van de band zullen rollen. En Britten moeten nog maar even wachten met het plannen van hun zomervakanties. Dat vindt de minister van Transport daar. Volgens hem is het op dit moment zelfs illegaal om een reis te boeken. Please don't go ahead and, book holidays for something which at this stage is illegal to actually go and do. Er moet eerst meer duidelijk worden over het succes van de vaccins en de lockdown in die. En festivals in België krijgen tientallen miljoenen euro's van de regering om het hoofd boven water te kunnen houden. De ministers van Economie en van Toerisme vinden dat festivals moeten doorgaan als dat veilig kan. Als organisator van een festival kan je dus naar de Vlaamse overheid komen om een voorschot te krijgen, om een aantal voorbereidingen te doen. Je betaalt dat terug binnen de drie maanden na het festival. Maar als, om gezondheidsredenen, er plots een kink in de kabel zou komen, waardoor je helemaal niks meer kunt organiseren, dan hoef je dat voorschot niet terug te betalen. In Nederland komt ook een garantiefonds voor festivals en evenementen. Wel pas als die in de tweede helft van dit jaar zijn. Het weer nog. Vanavond op sommige plekken wat wolken en een beetje sneeuw. Later klaart het wel overal op. En vannacht kan het ook flink koud worden tot min 15. Morgen is er opnieuw zon. Het wordt dan max min 3 tot 0 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file bij Amsterdam op de A10 doordat er een te hoge vrachtwagen voor de Zeeburgertunnel staat richting het noorden.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 to the city It won't get any easier the tints are looking pretty. It's there for everyone. Wild hearts, each dream a silver lining. and land, with the point of view built on dreams and hope to be one of few. and take, feed at freedom's bosom to shield our children from the shoving and the pushing to make some like a tarantula right through the skin and leave my poison right dripping, poison right dripping, poison right dripping, poison dripping. We used to be able to dance on the table with nothing but stars in our eyes. Where we'd make believe, and with all of our dreams, we would color outside of the line. voice deep inside us is trying to remind us ook niet wat ik nu ben, behalve jong, onbezonnen.